met het NOS-journaal. Een aantal landen in het Midden-Oosten is vannacht weer bestookt met raketten en drones uit Iran. Onder meer in Kuwait ging het luchtalarm af. De Iraanse staatstv meldt ook nieuwe aanvallen op Israël. Amerikaanse president Trump zei gisteren dat een deal met Iran naar maar het land ontkent dat. Correspondent David Poort. Ondertussen stuurt Trump eh, dus nog steeds eh, duizenden extra manschappen naar de regio. Waaronder grondtroepen. ja, je kan je voorstellen dat die Iraniërs hun vraagtekens hebben bij deze eh, uitspraak van Trump. Iran heeft wel gezegd dat er berichten zijn uitgewisseld met de VS. Dat zou zijn gebeurd via bevriende landen. Na bijna twee jaar staat Ali B. vandaag weer voor de rechter. Straks dient het hoger beroep tegen de rapper. De rechtbank veroordeelde hem tot twee jaar cel voor verkrachting en poging tot verkrachting. Zowel het OM als Ali B. ging in beroep. Het OM wil dat hij ook veroordeeld wordt voor twee andere zaken. En Ali B. zelf wil volledige vrijspraak. Nederland is niet goed voorbereid op een TBC-uitbraak, zegt het Tuberculosefonds. De laatste jaren neemt het aantal gevallen toe in Nederland... terwijl de zorg er minder goed op is ingericht dan vroeger. Een hulpverlener, een huisarts, ja, die ziet bijna nooit meer tuberculose. Dus dan is het ook ja, lastiger om dat te herkennen als het dan wel een keertje voorkomt. Het tuberculosefonds zegt dat er vaker gecontroleerd moet worden... of iemand de infectieziekte heeft en dat er voldoende medicatie op voorraad moet zijn. Noah Lang mist vrijdag het oefenduel van het Nederlands elftal tegen Noorwegen in Amsterdam. De speler van Galatasaray raakte woensdag gewond aan zijn duim in de Champions League wedstrijd tegen Liverpool. Memphis Depay reist ondanks een blessure die hij opliep wel naar Nederland. Het is nog onduidelijk of hij op tijd fit is voor de oefenduels van Oranje. Volgende week dinsdag speelt Nederland ook nog tegen Ecuador. Het weer alleen in het zuidoosten vandaag nog af en toe zon. Vanuit het westen neemt de bewolking toe blijft wel overal droog en het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam... 14 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Maarsen en Amsterdam-Zuidoost. Door gaten in de weg is de oprit dicht. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knopen 8 kilometer file. A44 Den Haag-Amsterdam tussen Afrit Katwijk en Kaakdorp 9 kilometer file. En 207 Alfa aan de Rijn-Hillegom tussen Alfa aan de Rijn en Leimuiden 6 kilometer file.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 En dat land heeft weer doelen in Libanon aangevallen. In Denemarken zijn vandaag parlementsverkiezingen. Die zijn vervroegd uitgeschreven door de sociaal-democratische premier Frederiksen. Haar populariteit is de laatste maanden gestegen... omdat ze president Trump flink tegengas gaf over Groenland. Het dodental van de vliegtuigcrash met een militair toestel in Colombia... is opgelopen tot 66. Tientallen inzittenden liggen nog in het ziekenhuis, veel van hen in kritieke toestand. Het weer, alleen in het zuidoosten nog af en toe zon vandaag. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Blijft wel droog en het wordt 11 tot 15 graden.